Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De orkaan komt in de Filipijnen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel zijn duizenden huizen verwoest, wegen en bruggen vernield en elektriciteitsmasten beschadigd. De autoriteiten melden overstromingen en vloedgolven van 4 meter hoog. De orkaan treft het grootste en dichtstbevolkte eiland van de Filipijnen. Uit voorzorg zijn duizenden mensen geëvacueerd. De president heeft in een televisietoespraak opgeroepen niet in paniek te raken. De laatste keer dat hij zo'n oproep deed was vlak voor de orkaan Haiyan, die in 2013 aan duizenden mensen het leven kostte. Het Syrische leger lijkt terreinwinst te boeken ten zuiden van de stad Aleppo. De militairen hebben vijf dorpen en een aantal strategische heuvels ingenomen. De kans is groot dat ze daardoor straks een belangrijke bevoorradingsroute kunnen veiligstellen. De regeringstroepen kregen bij de actie steun van Russische gevechtsvliegtuigen. Er komen speciale VN-militairen om cultureel erfgoed te beschermen. De UNESCO-landen hebben daarmee ingestemd, meldt de Italiaanse minister die het plan heeft bedacht. De culturele blauwhelmen kunnen onder meer worden ingezet in het Midden-Oosten... om daar de monumenten te beschermen tegen terreurgroep IS. Wanneer ze gaan beginnen is nog niet bekend. Op de snelweg A67 is gisteravond een vrouw doodgereden. Ze had een fiets bij zich. Of ze over de snelweg fietste is onduidelijk. De vrouw werd ter hoogte van Asten geraakt door een vrachtwagen. Over haar identiteit is nog niets bekendgemaakt. In Jeruzalem hebben honderden mensen meegelopen in een protestmars tegen het geweld van de laatste tijd tussen Joden en Palestijnen. Het was bedoeld als gezamenlijk protest, maar uiteindelijk liepen vooral Joden mee. De afgelopen twee weken zijn bij onder meer een aantal eh, steekincidenten 48 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers van het geweld zijn Palestijnen. Het weer, het is overwegend bewolkt en hier en daar mistig. In het noorden regent het al, later bereikt de regen ook het zuiden. Door het 8 tot 13 graden. Morgen en dinsdag is het vaker droog en soms breekt de zon door.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 secret that lately there ain't no escaping that I've been waking up alone. Just me and the TV and a sinking feeling that you ain't ever coming home. But today his and tuck it away, save it for a rainy day. When I turned the ignition, I knew I'd been missing the feel of the wind on my face. I was stuck in a habit of wondering what happened, too busy taking beautiful world with a beautiful girl kind of making eyes at me. Cause the sun's too bright, the sky's too blue, beer's too cold to be thinking about you. Gonna take this heartbreak and tuck it away, save it for a rainy day. Yeah, the music's too good, my friends are all out and they're all too high to be bringing them down. If they ask about you, I got nothing to say, I'll save it for a rainy day. time for wildness and wise, and how'd I let you get away? But the lion in bed, all stuck in my head, is just gonna have to wait. Cause the sun's too bright, the sky's too blue, beer's too cold to be thinking about you. Gonna take this heartbreak and tuck it away, save it for a rainy day. Yeah, the music. got nothing to say, I'll save it for a rainy day. Gonna take this heartbreak and tuck it away, save it for Vandaag brengen we weer eens een bezoek aan de Amerikaanse country charts. Kenny Chesney voert de lijst aan met Save It for a Rainy Day. Je hoorde de song zojuist.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 We hebben er lang op gewacht, maar het werd tijd na het succes van de groep tijdens het Eurovisie Songfestival van vorig jaar. Bij de eerste beluistering mis ik Whalen. Hij had zo'n lekker rauw randje, hetgeen Jake Ettridge ontbeert. De mooiste track van dit album is voor mij Hearts on Fire. herfst is ingevallen en de behoefte aan de zon neemt toe. Alan Green die gaat naar de Bahamas en neemt ons mee in Going Bahamas. It's only Wednesday and I need to get away stay here for a long, long while. Palm trees sway to the rhythm of the waves on the shore. Colin Ray is professioneel bekend als Colin Ray, voorheen als Bubba Ray. Onder de laatste naam maakt hij deel uit van de band The Race tussen 1983 en 1987. Hij maakte zijn solo debuut in 1991 als Colin Ray. That Was a River is een song uit 1993 en hij reikt daarmee naar tot een vierde plaats in de charts. I've seen that look before. Here comes that doubt again. You think that girl we saw was more than just a friend. Yes, there was a time I thought she had it all. She meant the world to me back when small. That was a river Australische formatie Jetty Road met de titelsong Hearts on Fire van een nieuw album. original van deze week. In 1985 scoort Bruce Springsteen, ook wel de Bos genoemd, twee nummer 1 hits met Dancing in the Dark en I'm on Fire. Hij valt in de jaren 60 als tiener in New Jersey als een blok voor de rock and roll en is nog steeds niet van het podium af te slaan. Af en toe leunt Bruce een klein beetje tegen de country en Tougher Than The Rest is zo'n song, die stamt uit 1987. De song is terug te vinden op het album Tunnel of Love. Louise is pas 16 jaar oud, maar brengt met Perfect Storm al haar tweede single uit. Ze treedt veelvuldig op in de staten Michigan, Ohio en Indiana. me. Something's taking place. It's like hurricanes and a lightning strike and siren sound. Honey, you've been warned. Call it fate, no use in fighting. You and me make a perfect storm. You and me make a perfect storm. perfect storm. Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Tot op heden vind ik het nog steeds jammer dat de COD-song Stupid Feel nooit op single is uitgebracht. Je pakt de song heel snel op en vervolgens blijft die hangen in je brein. En dat zijn meestal de meest commerciële. Victoria Eamon is verdienstelijk bezig met haar nieuwe album Change of Direction. En Love Me Just a Little is daarvan afkomstig. Tot slot een oudje van G. Reinders, maar wel een hele mooie. Sing for me, señorita. Crossroads. De Haan. They wanna call it a night. It's almost closing time. Cause there is still some left of my red, red wine lady singer says this song will be a last.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 She's from I know Kenny Lumsden en de Thrill Seekers zijn afkomstig uit Australië en leveren hun visitekaartje af met Shotgun. de maand. Het zou zonde zijn het project nu weer te parkeren, zoals aanvankelijk het plan was. Dus verschijnt nu Common Linnets 2, een plaat waaraan je kunt horen dat de Common Linnets een echte band is geworden, met Ilse de Lange en G.B. Meyers als creatief hart. Op het eerste gehoor is het recept onveranderd. In country gewortelde radiovriendelijke Americana pop met prachtige zangharmonieën. Dat was het recept en dat is het nog steeds. Toch is er wel iets veranderd. We horen een band die minstens evenveel associaties met Fleetwood Mac en Crosby, Stills en Nash oproept als met country. Er wordt steviger gerokt, hoor hoe In Your Eyes dampend neergezet wordt. Voor de luisteraars die denken dat ik vertrek, vergeet het maar. Damian McFly zet mijn woorden kracht bij met I'm Not Leaving. Zometeen nog een uur country. Don't hold me down night I fold my clothes and say goodbye I'm not going far But I will follow my feet Cause you've done your share Stand up and watch me care Hold me close Hold me close Any eyes.